Het leek gisteren de goede kant op te gaan. Al durfde dit gemeenteraadslid de vlag nog niet uit te hangen. Dus, er zit beweging. Dat, dat, is het positieve wat ik nu zie. Maar helemaal positief kan het nog niet worden. Ja, zijn voorzichtigheid was dus terecht. Afgelopen nacht waren er 2032 mensen in Ter Apel. 32 te veel dus. In Amsterdam zijn er stenen door de ruit gegooid bij een huis met een regenboogvlag. De bewoonster was thuis, maar raakte niet gewond. Ze hing de vlag twee jaar geleden op uit solidariteit... nadat er in de buurt een regenboogvlag in brand was gestoken. Nu was ze zelf dus doelwit, maar ze is niet van plan om de vlag weg te halen. Vandaag en morgen komen er geen zakken friet- en aardappelschijfjes uit twee van de drie Avico-fabrieken. Het personeel heeft de machines uitgezet omdat ze meer salaris willen. Een voorstel van 4,5% loonsverhoging vinden ze te laag. Vorige week werd er ook al gestaakt. Avico kan niet zeggen of er lege diepvriesschappen zullen ontstaan door de actie. En de Belgische YouTuber Acid moet een schadevergoeding van 20.000 euro betalen. Hij maakte in een video de namen van de leden van een Belgische studentenvereniging bekend. Bij de ontgroening van die club kwam zes jaar geleden Sandadia om het leven. Een van de leden die door ACID werd genoemd was niet bij de ontgroening en stapte naar de rechter. Met succes dus, maar de YouTuber zit er niet zo mee. Het is 20.000 euro. Het enige dat ik daarvan weet is dat ik de geld liever op de rekening van de familie van die had zien komen dan op de rekening van een familie die er ook een bijdrage heeft gehad in uh, sporen van de doopuitwisseling. Dus, maar money always wins in België. Dus, eh. ja, spijt heeft hij ook zeker niet. Die, die, video, is dat het nu waard geweest? Ik denk het wel. Ik zou het nog een keer opnieuw doen. Ja, of hij in beroep gaat, dat weet hij nog niet. Het weer, het gaat op steeds meer plekken regenen. Vanavond spookt het wat, kan even plensen en er staat een harde wind, vooral langs de kust. Morgen soms zon, ook weer wat buien en dan gaat of 9. ZFM, verkeersupdate.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 om maximaal 2000 asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel te laten verblijven. Afgelopen nacht waren er te veel asielzoekers... dus moet het COA een dwangsom van 15.000 euro betalen. In Winsum in Groningen is gisteravond een meisje van 17 doodgestoken. Een man van 19 is opgepakt als verdachte. Volgens de politie zijn het bekenden van elkaar. Voetballer Dani Alves is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar en 6 maanden. De voetballer is door de Spaanse rechtbank schuldig bevonden... aan de verkrachting van een 23-jarige vrouw.